5 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Door het crossincident in Leende, waarbij een crossauto zondag opzettelijk het publiek in reed... is een vijfde gewonde gevallen, meldt Omroep Brabant. Een man van 50 uit Kaatsheuvel klom tijdens het incident door het raam van de auto... en wist de sleutel uit het contact te pakken. Terwijl hij dit deed, sloeg de bestuurder hem meerdere malen met een helm op zijn hoofd. De man zakte thuis in elkaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Bij het autocross-evenement in Leende vielen zondag vier slachtoffers... toen een Limburger van 21 op het publiek inreed. De man had ruzie gekregen over het inschrijfgeld. Bij een frontale botsing maandagavond tussen twee auto's op de N379 in Valtermond in Drenthe... zijn twee personen om het leven gekomen. Een derde man raakte zwaar gewond. Beide auto's zijn zwaar beschadigd. Een traumahelikopter werd ingezet om de hulpdiensten bij te staan. Over de toedracht van het ongeval kan de politie nog niks zeggen. Kerkklokken in de regio Eindhoven, Nijmegen en Arnhem... zullen vanochtend om kwart voor elf tien minuten luiden. Daarmee worden het moment herdacht dat de bevrijdingsoperatie Market Garden begon... en de slachtoffers herdacht. Vandaag, precies 75 jaar geleden, probeerden de geallieerden... de bruggen over de Maas, Waal en Rijn te veroveren... en door te stoten naar Duitsland. Maar de operatie stokte. In totaal doen 22 kerkgenootschappen, zowel katholieken als protestanten, vanochtend mee. Prinses Irene krijgt een eigen bos. De prinses, die onlangs haar 80ste verjaardag vierde... wordt daarmee door de Stichting Nationale Boomfeestdag... bedankt voor haar jarenlange inzet voor de natuur. Het Irenebos komt in Alphen aan de Rijn... waar volgend jaar op 18 maart de Nationale Boomfeestdag wordt gehouden. Het beslaat 2000 vierkante meter en telt 225 bomen en struiken... die een voedselbos, een bijenbos en een klimaatbos moeten vormen. En dan het weer. Het is op de meeste plaatsen droog. Wel kan er in het zuiden lokaal een mistbank ontstaan. De minima liggen rond 10 graden. Later vandaag zon en stapelwolken, maar in het noorden een bui. De temperatuur ligt dan rond de 17...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 hurts. For months on end, I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. and we're here only to lose. So before life tears us apart, let death bless me with you.